7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. En 15 terreurverdachten opgepakt. Dat gebeurde tijdens een grote actie in en rond Sydney en Brisbane... vermoedelijk tegen aanhangers van de terreurbeweging Islamitische Staat. Volgens premier Abbott roept een Australische commandant van IS op... om landgenoten te vermoorden. Australische media melden dat dat één verdachte... een willekeurige voorbijganger wilde ontvoeren en onthoofden. Sierra Leone ligt drie dagen plat om de verspreiding van ebola tegen te gaan. Sinds middernacht is het burgers verboden hun huis te verlaten. Duizenden gezondheidswerkers gaan van deur tot deur om ebola-patiënten voor te lichten en op te sporen. Sierra Leone is na Liberia en Guinea het zwaarst getroffen door de epidemie. Tot nu toe zijn er in het land ruim 560 mensen overleden aan ebola. John de Mol is van plan zijn mediabedrijf Talpa te verkopen. Dat bevestigt het bedrijf in het Financiële Dagblad. Volgens de krant hebben zich al potentiële kopers gemeld... bij de financieel adviseur van Talpa. Wie de geïnteresseerden zijn, maakt het bedrijf niet bekend. Bronnen zeggen in de krant dat Talpa zeker 600 miljoen euro moet opbrengen... en mogelijk meer dan 1 miljard. Schotland bepaalt vandaag of het na 300 jaar uit het Verenigd Koninkrijk stapt. Om 8 uur Nederlandse tijd gaan de stemlokalen open... en morgenochtend wordt de uitslag bekend van het referendum over onafhankelijkheid. Volgens de laatste peilingen wordt het een nek-aan-nek-race. Ajax is de Champions League begonnen met een gelijkspel tegen Paris Saint-Germain. In de arena werd het 1-1. Bayern München won met 1-0 van Manchester City... en Barcelona Apoel Nicosia eindigde ook in 1-0. Chelsea-Schalke werd 1-1. Het weer, plaatselijk nevel of mist. Overdag warm nazomerweer, veel zon, maximaal 26 graden. In het zuiden kan mogelijk een bui vallen. Dit was het in ons... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum bij Sliedrecht 6 2 kilometer. Richting Europoort tussen Pernis en Hoogvliet 2. Op de A20 Gouden Hoek van Holland Rotterdam Centrum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 你。 tv. ZFM Text TV op kanaal 45.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 reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre! How bizarre! How bizarre!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 hoofdletter van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.